Jan van der Putten met het NOS-journaal. Jongerenorganisaties zijn teleurgesteld dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met het nieuwe leenstelsel. FNV Jong verwijt minister Bussemaker dat zij een schuldengeneratie creëert. De bond is bang dat jongeren massaal op zoek moeten naar een bijbaan... en dat studeren straks geen prioriteit meer zal hebben. Ook het interstedelijk studentenoverleg reageert teleurgesteld. Het nieuwe stelsel gaat in op 1 september. Dat betekent dat vanaf volgend schooljaar de basisbeurs verdwijnt en de meeste studenten moeten lenen om hun studie te kunnen betalen. Het plan van bussenmaker kreeg in de Eerste Kamer de steun van coalitiepartijen VVD en PVDA en van GroenLinks en D66. Justitie in België komt vandaag met een toelichting op de grote politieactie van gisteravond in Comines. In dat plaatsje in het westen, net boven de Franse grens, moesten ruim 80 mensen hun huis uit. In Belgische media wordt gespeculeerd over een antiterreuractie. Er zou een huis zijn doorzocht van een jihadiste die onlangs in het bezit van wapens werd opgepakt. Ook de explosieve opruimingsdienst zou bij de huiszoeking zijn betrokken. Na enkele uren mochten de geëvacueerde inwoners van Comines weer naar huis. De Oegandese rebellenleider Dominique Ongwen is onderweg naar het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt onder meer verdacht van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. En zou die hebben gepleegd als commandant van het verzetsleger van de Heer. Een christelijke terreurgroep die de macht in Oeganda in handen probeert te krijgen. PSV is verrassend uitgeschakeld in de strijd om de KNVB-beker. In Kerkrade won Rode JC na verlenging met 3-2. Rode JC degradeerde vorig seizoen nog uit de eredivisie. Dan nog het weer. Vannacht droog en lichte vorst. Morgen af en toe zon, een aantrekkende oostenwind en het wordt een graad of twee.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 Forget him set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. you been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved and you never whipped. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free.